Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam is kort voor middernacht een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de buurt van een metrostation in de Belmar... in het zuidoosten van de stad. er zou meerdere keren zijn geschoten, maar de politie kan dat niet bevestigen. kort na het incident werd een paar kilometer verderop een uitgebrande auto gevonden. Of er een verband is met het schietincident is niet duidelijk. Volvo roept in Nederland 37.000 auto's terug vanwege een mankement aan de motor. Volgens de Zweedse autofabrikant kunnen door de hitte van de motor onderdelen smelten en in het ergste geval zelfs vlam vatten. Volgens Volvo Nederland zijn er geen berichten dat er ongelukken zijn gebeurd. Wereldwijd worden ongeveer een half miljoen Volvo's teruggeroepen. Het gaat om verschillende modellen die de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt. De eigenaren krijgen binnenkort een brief. Een Russische Soyuz-capsule is aangekoppeld aan het internationale ruimtestation ISS. Drie astronauten, een Rus, Italiaan en een Amerikaan... vertrokken gisteravond vanaf de ruimtebasis in Kazachstan. In oktober komen de drie weer terug naar de aarde. In het embleem van de missie is de adelaar verwerkt van het embleem van de Amerikaanse Apollo 11-missie. Het was gisteren precies 50 jaar geleden dat de eerste mens voet zette op de maan. En in België is het voetbalseizoen weer begonnen. Landskampioen Genk versloeg bekerwinnaar KV Mechelen met 3-0 in de Supercup. Mechelen speelt dit seizoen weer op het hoogste niveau... maar mag vanwege een omkopingsschandaal niet uitkomen in de Europa League. Het weer nog koelt af tot de graad of 15. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag zon en stapelwolken. Het blijft zo goed als droog bij 21 graden in het noordwesten... tot 26 graden lokaal in Limburg. En na het weekend volop zon en een stuk warmer. Dinsdag in het binnenland tropisch met meer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet.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 I can't breathe, but I still fight. While well, I can not fight, as long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hang. It's like I'm off and hang. My love grab on. She grab it, grab it, land it, land it, throws it back real rough. Every single grind, all the grinds won't be enough, so we get into it. Thank you. tears, only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight.